Clemens Peters met het NOS Journaal. De nieuwe aan Oost-Oekraïne. Ze waarschuwde dat de economische sancties tegen Rusland pas worden opgeheven als Moskou de Krim teruggeeft aan Oekraïne. De harde taal van Haley is in lijn met de Amerikaanse opstelling tot nu toe. Maar waarnemers vroegen zich de afgelopen weken af of er onder president Trump misschien een minder harde toon tegen de Russen zou worden aangeslagen. Uber-topman Travis Kalanick trekt zich terug uit een economische adviesgroep van president Trump. Hij schrijft aan zijn personeel, onder wie veel immigranten, dat deelname nooit was bedoeld als steun aan Trumps beleid, maar dat het nu wel zo wordt opgevat. De economische raad waar Kalanick nu uit is vertrokken komt morgen bijeen. Ook onder andere Elon Musk van Tesla en topmannen van grote bedrijven als General Motors, Walt Disney, de bank JP Morgan Chase en IBM maken er deel van uit. Deskundigen zijn bezorgd over de afname van het aantal alcoholcontroles in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland en oud-verkeersofficier Spee zeggen dat de politie vaker automobilisten moet laten blazen, omdat dat preventief werkt. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat het aantal alcoholcontroles in drie jaar tijd is gehalveerd, van ruim 6000 naar ruim 3000 per maand. De finale van de Afrika Cup gaat tussen Cameroen en Egypte. Cameroen plaatste zich vanavond door een 2-0 overwinning op Ghana. Egypte plaatste zich gisteravond al na door, door naar strafschoppen te winnen van Burkina Faso. De finale wordt zondag gespeeld in Libreville, de hoofdstad van Gabon.